Vijf uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een steekincident in Den Haag is vannacht een man omgekomen. Dat gebeurde bij een locatie voor de opvang van daklozen. De politie heeft drie mensen aangehouden voor verhoor. Over de identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Vrouwen in Saoedi-Arabië hebben door een nieuwe wet binnenkort geen toestemming van hun man meer nodig om naar het buitenland te reizen. Ook mogen ze zelf hun kind aangeven bij geboorte, een huwelijk of scheiding registreren en voogd zijn van minderjarigen. Saudi-Arabië heeft de afgelopen tijd meer rechten gegeven aan vrouwen. Ondertussen treedt het land hard op tegen activisten. Amnesty denkt dat de nieuwe verruiming van vrouwenrechten bedoeld is om het imago van het land op te poetsen. Voor de derde keer in iets meer dan een week tijd heeft Noord-Korea geoefend met korte afstandsraketten. Het leger van Zuid-Korea zag gisteravond dat er zeker twee projectielen in de Japanse zee werden afgevuurd. De tests zijn vermoedelijk een poging om de druk op Zuid-Korea en de VS op te voeren over een nucleair akkoord. President Trump staat daar nog steeds voor open, zei hij. Volgens de Amerikanen schendt Kim Jong-un geen afspraken, omdat de raketten de VS niet kunnen bereiken. In het noorden van Canada komt een beschermd natuurgebied dat bijna net zo groot is als Duitsland. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat de enige plek rond de Noordpool waar in de toekomst zomers nog zeeijs ligt. Mijnbouw, olie- en gaswinning en bepaalde vormen van visserij worden verboden. En de oorspronkelijke Inuit-bewoners krijgen meer inspraak. Zangeres Katy Perry en haar platenlabel moeten bijna 3 miljoen dollar betalen vanwege plagiaat. Een jury oordeelde deze week dat haar nummer Dark Horse te veel lijkt op een nummer van een christelijke rapper.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 because oh yeah, we walking out, so it's okay. Meet me on the road, yeah. Meet me on the road. much miss. My doctor don't tell me this. Rum is my only medicine. So hey, on the hey, road we drinking it all day. Plenty fights on the roadway. My doctor say it's okay. We drinking, we drinking, drink rum in the night time. Drink plenty, you'll be quite fine. Tell the boss man it's my time. We drinking, we drinking. Hey. I got a job that I don't like.